uur. Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is binnenkort weer mogelijk om kinderen uit het buitenland te adopteren. Dat kon sinds vorig jaar niet meer, vertelt mijn collega Wilco Boom. Ja, de aanleiding was een eh, vernietigend onderzoeksrapport over misstanden in het eh, adoptiesysteem. Jarenlang bleken adoptiekinderen soms onder dwang te zijn afgestaan of voor geld. Dit soort praktijken waren al sinds de jaren 60 bekend. Nou, en toenmalig minister Dekker die bepaalde vervolgens dat er voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling meer mochten worden genomen. Alleen de lopende aanvragen werden toen nog behandeld. Binnenkort worden er dus weer adopties uit het buitenland gedaan. Het gaat om zes landen. De Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Het idee is om heel intensief met die landen samen te werken. Dan kan er ook niet zoveel misgaan. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd richting buurland Zuid-Korea. Vannacht waren het er al meer dan tien en ook vandaag gaat het schieten door. Volgens Zuid-Korea waren er nog eens zes lanceringen. Op een eiland ging het luchtalarm af en ook op tv waren er waarschuwingen. Noord-Korea is boos omdat Zuid-Korea vandaag samen met Amerika is begonnen aan een grote militaire oefening. Alle raketten zijn trouwens in zee terechtgekomen. Op dit moment staan in Den Haag twee mannen voor de rechter... die in het Mauritshuis vorige week voor ophef zorgden met hun klimaatactie. Een van hen maakte zich vast aan het glas voor het schilderij Meisje met de Parel en de ander filmde dat. De mannen hebben geen spijt van hun actie, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze zeggen het was geweldloos, het schilderij is niet beschadigd. Dat was nadrukkelijk ook niet de bedoeling, want het is de volgende dag teruggeplaatst. Ze zeggen het is pijnlijk om te zien hoe een kunstwerk eh, beklad wordt... maar onze prachtige planeet wordt elke dag toegetakeld. Er is ook een derde verdachte die Roy Smurry over de ander gooide. Hij staat morgen pas voor de rechter. Het kunstwerk was overigens niet stuk, alleen de lijst was wat beschadigd. Dan nog het weer. Droog en redelijk zonnig, al staat er wel wat wind. Graadje of 15 vandaag, morgen veel wolken, soms ook wat regen en dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB is gemeld op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. Kwartier oponthoud door een ongeluk. De rechte is dicht. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velsen en knooppunt 10 minuten oponthoud.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 ik slaap niet Het gaat niet, want jij, jij, jij bent zoet als wij Ik raak weer afgeleid Maar geef mij maar ongelijk stroomt door mijn aderen, jij maakt me lijp. Oh, ik verlang tired trying to fill is it working if we're hurting? There's so much left to lose. Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried, and we gave it our best, but it was enough. Till it's not, till it's not.